Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op beelden van een Amerikaans Pentagon bevestigd. De flits duidt waarschijnlijk op een explosie... maar wat er precies is gebeurd kan op basis van de beelden niet worden vastgesteld. Het kan zijn dat de brandstoftank ontplofte of een motor in brand vloog... maar er kan ook een bom aan boord van het vliegtuig zijn geweest. Bij het ongeluk boven de woestijn kwamen alle 224 inzittenden om het leven. De omstandigheden in het vluchtelingenkamp in Calais in Noord-Frankrijk moeten binnen acht dagen verbeterd zijn. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die hulporganisaties hadden aangespannen. De staat moet meer toiletten bouwen, zorgen dat er meer schoon water beschikbaar is en regelmatig het vuil ophalen. In het kamp wonen nu zo'n 6000 mensen. Dat zijn er twee keer zoveel als in september. Volgens hulporganisaties zijn de omstandigheden er mensonterend. Ze vrezen dat de toestand alleen maar verslechtert als het straks winter wordt. Vier politieagenten in Zuid-Afrika hebben zichzelf aangegeven nadat de beelden naar buiten waren gekomen waarop is te zien hoe een gewonde verdachte wordt doodgeschoten. Op bewakingsbeelden is te zien hoe in een buitenwijk van Johannesburg een gewapende verdachte door de straat rent terwijl politieauto's hem achtervolgen. De man wordt beschoten en ligt daarna gewond op de grond. Een van de agenten trapt hem en de ander schiet twee keer van dichtbij op hem. De vier agenten worden vervolgd voor moord. Giro 555 heeft honderdduizenden mensen op de Filipijnen kunnen helpen met de ruim 36 miljoen euro die twee jaar geleden is ingezameld. Dat zeggen de samenwerkende hulporganisaties. Het meeste geld ging naar onderdak, water en sanitaire voorzieningen en het creëren van bronnen van inkomsten. Tyfoon Hayam veroorzaakte twee jaar geleden een ravage op de Filipijnen. Bijna 90% van het geld dat mensen in Nederland storten is tot nu toe gebruikt. Het weer, overal kans op dichte mist, minima tussen de 3 en de 6 graden, mogelijk met vorst aan de grond.